Maar Pieter Omtzigt van NSC zegt dat ze zover nog niet zijn. En ook PVV-leider Wilders zegt dat er nog een hoop moet gebeuren. Volgens mij zitten we in die fase nog niet, maar ik ben, wel, ik ben altijd blij met collega's die eh, optimistisch eh, zijn. Ik ben oh. ook optimistisch, maar puntjes op de i lijkt me nog net iets te veel van het optimisme. Maar ja, het is wel aanstekelijk als mensen optimistisch zijn. De leiders van de vier onderhandelende partijen praten vandaag allemaal los van elkaar met de informateurs. De verkiezingen zijn inmiddels 141 dagen geleden. Amerikaanse politieagenten in Chicago hebben bij een controle 96 keer geschoten op een verdachte die daarbij omkwam. Dat deden ze in slechts 41 seconden. Een zwarte man werd staande gehouden omdat hij zijn gordel niet droeg. Daarna zou hij een wapen hebben getrokken en als eerste geschoten hebben. En vervolgens schoten de agenten bijna 100 keer terug. Open de door nou! Open de door nou! Ook toen de man al gewond naast de auto lag op de grond ging het schieten door. De burgemeester zegt dat hij er kapot van is dat er weer een jonge zwarte man om het leven is gekomen door politie. Nog nooit was de goudprijs zo hoog als nu. Voor een kilo moet je zo'n 70.000 euro neerleggen. En dat merken ze bij dit goudwisselkantoor in Weert in Limburg. Wij zien vooral in eh, dit eerste kwartaal van dit jaar... dat er 40% meer inkooptransacties gedaan zijn dan het kwartaal vorig jaar. Je ziet een heel eh, eh, verscheidenheid aan eh, kettingen, maar ook armbanden waarvan mensen zeggen: Ik heb het 10, 20 jaar gedragen en ik vind het niet meer mooi. Nou, wat doe je dan? Bewaar ik het in mijn laadje of zeg ik van: Ik maak het ten gelde? Er zijn ook mensen die juist niet van hun goud af willen en juist bijkopen. Het wordt vaak gezien als een veilige investering.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 before I fall any deeper. think I better leave right now. I wouldn't know how to say how good it feels seeing you today. I see you have got your smile back, like you say you're right on track, but you may never know why.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 Meerdere slachtoffers zouden zijn overleden. KPMG moet van de Amerikaanse toezichthouder voor accountants 25 miljoen dollar boete betalen. De Amerikaanse instantie stelt dat honderden medewerkers van KPMG fraudeerden bij verplichte interne kennistoetsen. Op een zitting bij de rechtbank in Lelystad is vanochtend de verkeerde verdachte verschenen. Dat kwam door een vergissing van de advocaat. Zij had twee cliënten met dezelfde voornaam door elkaar gehaald. De zitting over een ernstig verkeersongeluk is nu uitgesteld. Het weer, vanavond en vannacht nog droog, morgen bewolkt en regenachtig en een graad of 14. with a cigarette smile, saying things you can't ignore, like mommy. Mum's the Popatrz, mam zdopop the zdopop On baseline 7, no On baseline, Martina come. On baseline 7, no On baseline, I'll see 7, no on baseline. Martina Nev.